het onderzoek naar het treinincident bij Schiedam verwacht. President Obama heeft in het Witte Huis een diner gegeven voor moslims ter ere van de Ramadan. Bij de zogeheten iftarmaaltijd na zonsondergang waren verschillende leden van Obama's regering aanwezig. Ook zaten er ambassadeurs en religieuze leiders aan tafel. Obama prees de moslims voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van Amerika. Hij noemde de Ramadan een tijd van reflectie en toewijding aan God, maar ook een tijd waarin families en vrienden bij elkaar komen. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM heeft in het tweede kwartaal de resultaten iets weten te verbeteren. Wel komen er nieuwe maatregelen om de kosten nog verder te verlagen. De omzet steeg met 1,2% naar 6,6 miljard euro. Er werden meer passagiers vervoerd en ook de brandstofrekening viel lager uit. Bij de vrachtdivisie van Air France KLM houden de problemen echter aan... en werd vanwege de economische tegenwind minder vervoerd. En Schiphol verwacht vandaag de drukste dag van het jaar. Ongeveer 178.000 mensen komen vandaag op de luchthaven. Ze vertrekken, komen aan of stappen over. Het wordt iets drukker dan de drukste dag vorig jaar, zegt Schiphol. Deze vakantiemaanden verwerkte de luchthaven 15 miljoen reizigers. De meeste mensen gaan naar landen in Zuid-Europa of naar de Verenigde Staten. Het weer vanochtend wordt een broeierige dag met kans op stevige regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel- en windstoten.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 I get a kick out of you. Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too that I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me that you obviously do not adore me get no kick in a plane. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. That I get a kick out of you. kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true that I get a kick out of you? Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me to terrifically too. That I get a kick out of you kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me that you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. I get a kick gives me a boot, I get a kick out of you. Da da da da da da da da da. I get a kick out of you, Jamie Killam. Wie zou Jamie Cullum. Wieger zou er niet een kick van krijgen? Welkom ZFM-luisteraars bij alweer het tweede uur ZFM op ZFM Jazz op zondag. Wij zijn vandaag aangeland in het programma dat eh, vanwege, vanwege als je naar buiten kijkt allemaal eh, geladeerd wordt met titels die met weersomstandigheden te maken hebben. Of met gemoedstoestanden. Ja, en eh, iemand die er heel goed in is om dat te bezingen... is eh, Memphis Slim. Die eh, zingt over zijn of een cold-blooded woman. <laughs> you, you're gonna me wild. Cold-Blooded Woman, Memphis Slim. We gaan nu luisteren naar een um, jazzband. Een jazzband uit het eh, zuiden van het land. Die eh, bestaat uit eh, half Nederlands en half Duits. Walters Jazzman. En die hebben ehm, als solist bij zich Sammy Remington, een alt-saxofonist, clarinetist uit Engeland. Die heel zijn leven van podium naar podium eh, rent om daar eh, zijn ding te doen. Een hele bekende ehm, podium meneer die alleen, volgens mij alleen nog maar in hotels en in, eh, in, in, kampeerbussen overnacht. Want voor de rest heeft hij geen tijd om iets anders te doen. Hij speelt daarmee voortreffelijk en blijft goed aan de gang, zullen we maar zeggen. We gaan hen nu horen in het nummer Everywhere You Go, Sunshine Follow You. does it seem? José James. Autumn in New York. Nou, laat het lekker Autumn in New York zijn, zolang het hier eh, zomer is. Autumn in New York. José James, 35 jaar, uit Panama. Mooie donkere stem. Die eh, eh, al heel wat zanguren op zijn staat van dienst heeft staan. En voorlopig ons nog heel veel mooie dingen gaat laten horen. Zo beloven de platenbazen. We gaan nu luisteren naar Til Brunner. Dat is een eh, Duitse trompetist die op zijn eh, twintigste al solo-trompetist was... in de beroemde Rias Big Band in Berlijn... onder leiding van good old Horst Jankowski. Hij is eh, beïnvloed door Freddie Hubert, Chet Baker en Dizzy Gillespie...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 Ja, wij hoorden een eh, uitvoering van eh, Our Delight... gespeeld door Dizzy Gillespie Big Band. We gaan nu luisteren naar een, Nederlandse jongeman. Nou, zo'n jongeman is natuurlijk ook niet meer uit 65. Uh, Yuri Honing, die eh, een talent is en spraakmakende muziek maakt... heeft in 2000 2012 eh, de VPRO Boy Edgar prijs gekregen. En we gaan hem nu horen in een, eh, in een nummer waar, eh, waar gezongen wordt door Lijnen. En hij, Joeri Honing, die speelt saxofoon. met samen speelt hij met Stefan S., Lucas Dols op de bas en Floris Klinkert op de beats. Swallow. makes its thank you When Lights Are Low. Muziek om vanavond te draaien als eh, de zon onder is... en dat eh, een flakkerend kaarsje of een fakkeltje in de tuin... Eh, de boel nog een beetje flakkerend belicht... en als de kooltjes van de barbecue langzaam aan het uitdoven zijn. When Lights Are Low. We gaan nu luisteren naar Melody Gardot... Een zangeres die een aantal keren al op de recente Noordzee Jazz Festivals vanaf 2008 is opgetreden, heeft opgetreden. En een ehm, dame die ehm, door nood gedwongen ehm, in de jazzwereld terecht is gekomen. Ze, een, eh, ze heeft een ongeluk gehad ooit en eh, is, lag helemaal in de kreukels. En toen is zij eh, muziektherapie gaan volgen om daar overheen te komen. En van het een kwam het ander en is nu een een eh, veelbelovend jazzzangeres. We gaan haar horen in het nummer Who Will Comfort Me. My soul is so weary. My soul. my soul is a weary. I said my soul is a aan toe te voegen in de reeks songs die iets met, het, met of over het weer vertellen... was dit Somewhere Over the Rainbow, gezongen door Nikki Janowski. Een Canadese zangeres die um, sommigen wellicht kennen... vanwege het feit dat zij bij de opening van de Olympische Winterspelen... het volkslied mocht zingen en daarmee natuurlijk weer een... Eh, streepje achter haar naam krijgt qua bekendheid. Zij is eh, duidelijk geïnspireerd door Ella Fitzgerald. En ik zou zeggen, ga zo door. We gaan nu luisteren naar Richard Bona. Die eh, speelt met een groep waarin onder meer onze Nederlandse Bert van der Brink... een virtuoze toetsenman nu te horen is op het Hammond-orgel. En wij gaan hen beluisteren in Jara's Blues. Modern moon looking in our window now. She knows about us, all about us. Don't wanna let her down. Time for celebration. Moving in my nothing blues forever, me and Cozy now. No, no, nothing. is alweer het laatste nummer van eh, ZFM Jazz op deze zondag. Luisteraars, ik hoop dat u het eh, een, leuke uitzending vond. Dat u de dingen uitgepikt hebt die u graag wilde horen. Ehm, volgende week is ZFM Jazz er weer.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 Daarmee vallen Heerenveen en Soetermeer voorlopig af. In mei lekte een advies uit om de nieuwe schaatstempel in Almere te laten bouwen. Heerenveen begon vervolgens een mediaoffensief met steun van sporters als Sven Kramer en Epke Zonderland. KNSB en NOC-NSF waren door de rechter gedwongen een voorlopige keuze te maken. Vandaag liep die termijn af. Er komt een onderzoek naar het treinincident van afgelopen maandag bij Schiedam. Toen raakten acht passagiers onwel nadat de airco in een gestrande trein was uitgevallen. De inspectie Leefomgeving en Transport gaat nu kijken hoe het treinpersoneel handelde tijdens